Het zou verraad zijn aan de slachtoffers van de aanslagen van negen jaar geleden, zei hij. De PVV-leider riep herhaaldelijk no mosque here, wat door het publiek werd overgenomen. Wilders prees New York om zijn tolerantie. Als die zou verdwijnen, zou de stad volgens hem lijken op Mekka. Bij een plechtigheid eerder op de dag zei president Obama dat de Amerikanen niet in oorlog zijn met de islam en dat ook nooit zullen zijn. Hij noemde Al-Qaeda een groep van zielige mannen die misbruik maken van het geloof. Op het filmfestival van Venetië heeft regisseur Sofia Coppola de Gouden Leeuw gewonnen voor haar film Somewhere. Die gaat over een ster in Hollywood die aan lager wal raakt door drugs en drank. De Zilveren Leeuw voor beste regisseur was voor de Spanjaard Alex de la Iglesia voor Ballade Triste de Trompeta, een film over een clown tijdens de dictatuur van Franco. In Chili zijn drie boren gestolen bij de mijn waar al ruim een maand 33 mijnwerkers vastzitten. De boren zijn samen zo'n 100.000 euro waard en waren bedoeld om een gat te boren naar de ruimte waar de mijnwerkers zijn opgesloten. Zo'n 40 mensen die in de buurt werken worden ondervraagd. Ondanks de diefstal kan het reddingswerk doorgaan. Ajax en PSV hebben vanavond in eigen huis allebei gewonnen. PSV won met 3-1 van NEC en Ajax versloeg Willem II met 2-0. Beide doelpunten uit een strafschop. FC Twente won met 2-1 van VVV en de andere uitslagen. Heerenveen Vitesse 2-1, AZ Roda JC 1-2, Excelsior Heracles 2-1. Rafael Nadal heeft voor het eerst in zijn tenniscarrière de finale gehaald van de US Open.